Ze werd depressief en kreeg last van gedachten over zelfmoord. Ik merkte dat de overgang van eigenlijk heel veel vrijheid naar opeens toetsen, verslagen en verwachtingen... dat ik die toch eigenlijk best wel lastig vond. En ook natuurlijk, ja, het is een hele andere school, een hele andere sfeer. En die liep ook echt niet altijd zo fijn. Dus het was een beetje een, een wisselwerking, maar uiteindelijk werd de prestatie en de stress werd mij te veel. En dat heeft dan tot een depressie geleid, al in de brugklas. De onderzoekers weten niet waar de verslechtering van onze mentale gezondheid door komt. Na Utrecht wil ook Drenthe een probleemwolf gaan afschieten. Het gaat om een wolf die meerdere keren schapen heeft aangevallen... en wolfwerende hekken wist te omzeilen. De provincie is bezig met een vergunning voor het afschieten. De Belgische kickbokser Jamal Ben Sadiq moet vier jaar de cel in vanwege een ontvoering. Hij is volgens de rechter in België het brein achter het ontvoeren van een medewerker van de haven van Antwerpen. Die werd gedwongen om een auto in te stappen terwijl hij bedreigd werd met een vuurwapen. In de wagen werd de man zwaar onder druk gezet om drugs door te laten in de haven. Dat weigerde hij. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten nadat zijn zus de politie had ingeschakeld. Jamal Ben Sadiq is eerder ook al veroordeeld voor witwassen. En het zal je maar gebeuren dat er ineens een auto in je woonkamer staat. Dat overkwam Bram en Kim uit Os gisteravond. Nou ja, rond half negen uh, kwam er in één keer een auto door de gevel heen. Ehm, totaal, uh, nou ja, verbouwereerd gewoon. Eh, Kim was iets voor het rijden dan aan het doen. Ik, ik was muziek aan het maken boven en in één keer hoorde we elkaar de knal. Ja. En een geluk bij een ongeluk. Het dure servies in de servieskast is nog heel. En ook de kerstboom staat nog. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk. In de auto zaten een man en een vrouw. Ze zijn met de schrik vrijgekomen. En Bram neemt ze niets kwalijk. Het is gewoon echt een dom ongeluk. En nou ja, goed. Eh, ze zijn zelf ook enorm betrokken bij ons. Ze lopen er ook niet van weg. Eh, we gaan het gewoon netjes oplossen met elkaar. En dat is het allerbelangrijkste. Het weer, je kunt je winterjas ook vanavond en vannacht thuis laten. Het blijft een graad of 10, 11. Langs de kust valt er wat regen. Morgen start bewolkt, middags op veel plekken zon. En het wordt 12 of 13 graden.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 De rechte rijstrook is dicht door vertraging een kwartier. En opvallend veel verdraging op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom, daar sta je nu 35 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Met de sterke rode draad rond de Zack Brown Band. En het album van de maand van Jeremy Pinel. Vanuit eigentijdse producties schuift de sfeer langzaam op naar meer rootsy en Nederlandstalige inbreng. Om te eindigen in stevige, eigenzinnige country met een randje. I Ain't Worried About It was een luchtige, radiovriendelijke openingstrek. Op Butterfly hoort de luisteraar hoe de warme doorleefde stem van Dolly Parton zich moeiteloos mengt met de harmonieën van de Zac Brown Band. Wat de song een klassieke country kleur geeft, binnen een moderne productie. Innocence doesn't last for long But whatever don't kill you makes you strong Night is always darkest right before the dawn So you can let down your armor guard Gotta make room for who you are The callous hands headed out onto your heart Gotta be pulled apart like reflections on white powder snow Your light was always bound to be shown There's a beauty in your eyes, it's a wonder family tree You know you're better than what they couldn't be You don't have to practice anything that they preach Those that don't matter are for mine And those that mine don't matter Don't you pass them reflections on white powder samenwerking met Snoop Dogg onderstreept hoe ver de Zack Brown Band de grenzen van country durft op te rekken. Let It Run combineert een bekende Southern sound met een relaxte hip-hop aanpak. Everyone was getting high, passing flowers round the fire. cherry burns And you think you're about to spit On that joint I'm about to hit Just let it bitch run like some pass one, maybe two. What it do? Fucking with some super glue, spitting on my bleezy. Homie, take it easy. Wet mouth crumb snatching, son of a bitch. What makes you think I wanna hit a blunt full of spit? You full of shit. I'm moving solo, smoking dolo, back to back sacks with Zach. Let 'em know though. Let it run, let it run. If it's burning, kinda funny, we can roll. I. Dit is het favoriete album van de maand. Too Much Sugar opent met een slepende bluesy baslijn en laat Pinel horen op zijn gruizigst. Op het door Shooter Jennings geproduceerde Decades schuift Jeremy Pinel nadrukkelijk op richting blues en 70s rock, zonder zijn honky-tonk aan rootsbasis los te laten. zet met een knipoog de spotlights op mannen die emotioneel op het minimale blijven hangen. Passend bij de zelf-ironische albumtitel Hot Mess Mom. In de traditie van sterke vrouwelijke country en Amerikanen stemmen gebruikt Amy Wildwood humor om relationele frustraties hoorbaar te maken in Bare Minimum Man. motherhood and bare minimum man I'm juggling in a world of you up again My seven-year-old's a teenager Trapped in small shoes Can he handle the chaos? Handle my deze week. Joe South leverde met Games People Play eind jaren 60 een sociaal-kritische klassieker af, waarin hij hypocrisie en dubbele moraal in de maatschappij en religie fileert. songwriter Will Stewart kiest in Didn't We Dance voor een weemoedige melodieuze benadering waarin herinneringen aan een bijna vervlogen relatie centraal staan. Fresh New Country Got a sweet tooth, And I got sugar in 1994 verschenen Little Rock groeide uit tot een van zijn meest aangrijpende verhalen. De hoofdpersoon probeert nuchter een nieuw leven op te bouwen in Little Rock, Arkansas, maar ontdekt dat zijn grootste probleem niet de drank, maar het verlies van zijn geliefde is. Colin Ray is de act van de maand. Well, I know I disappeared a time or two And along the way I lost me and you I needed a new town for my new start Selling VCRs in Arkansas My eyes are clear and bright without that haze. I like the preacher from the church of sight You must have thought I Crazy As Me speelt de dynamiek tussen Blake Wood en het trio Bells een belangrijke rol. Hun samenzang geeft de song een frisse, bijna poppy country touch. Textueel gaat de song over het vinden van iemand wiens eigenzinnigheid minstens zo groot is als die van jezelf, wat het tot een luchtige maar herkenbare duetplaat maakt. Rosa mengt Timo de Jong zijn karakteristieke bariton met een licht Tex-Mex getint arrangement, waarin accenten van roots en Amerikanen doorklinken. pasaron, ¿Quieres hablar un poco? ¿cómo estás? Hola preciosa, ¿a dónde vas? De la vuelta, bebé Mira lo que perdiste. No tengo dinero, no tengo encanto, pero puedes hablar conmigo. interpretatie van de bekende country ballad zoeken Douwe Bob en Mel de intimiteit op, met veel ruimte voor tweestemmigheid en akoestische instrumentatie. De song past in Douwe Bob's bredere zoektocht naar traditionele country en folk, waarin hij geregeld samenwerkingen aangaat met andere zangers en zangeressen uit de Nederlandse scene. Sometimes late at night Watch her sleeping She's lost in peaceful dreams So I turn off the light Lay there in the dark And the thought crosses my mind i never wake up in the morning she means to me And avoid the circumstance that there's no second chance To tell her warme analoge sfeer die kenmerkend is voor Tim Knols werk. Op het album Wanderings trekt hij muzikaal langs folk, country en pop, met verhalen die vaak draaien om onderweg zijn, dwalen en kleine momenten geluk. This Night's Alright. standing Je country uit eigen land. Just Like Old Times is een schoolvoorbeeld van de verhalende Red Dirt Country... waar Turnpike troubadours groot mee werden. Vol scherp geschetste personages en kleine rauwe details. De band koppelt fiddle en steel aan een stevige ritmesectie... waardoor het verhaal tegelijk nostalgisch en urgent aanvoelt. parking lot, called it a room with a view. Was the best night of pool that I ever shot. Made a lot of money too, looking for some company in the weekly scene. Seen a night that just had to be you. Ain't seen you since New Orleans, never did figure out where you run off to. I know I look bad the last time you saw me, but lately I've been doing alright. Won a tournament last week in Oklahoma City, hustled half of this town tonight. I got some cocaine if you want some, best that I could find. We could just sit here and talk all night if that big old guy out in your car expecting anybody but you. I don't know who that could be at the door. But I'm pretty sure that you got a clue, and I bet you've been to this hotel before. But do you know what? In the bathroom, but don't flush it down just yet. Put your pager in my suitcase. I get the window. You light a cigarette. It'll be like that's not all she is. She is awesome. An old friend of mine got her high school picture right here in my wallet. 1982. No, sir, officer, no offense taken. You have a good night, too. years away. Baby, turn up that radio. I'm pretty sure that cop knew what we were up to. I guess he just decided to let us go. Don't make such a thing about the picture. That's just something I care. Don't get all sentimental on me now, girl. You haven't even told me what your new name is here. Old oh, time, just like the old is op Decades een van de vroege uitschieters, een langzaam voortstuwende song waarin country en rock subtiel samengaan. De sfeer is weemoedig. Pinel zingt met veel emotie over relaties en levensfasen waarin alles om je heen lijkt te bewegen, terwijl je zelf het gevoel hebt stil te staan.